Er zijn eerst nog opklaringen. Met temperaturen rond het vriespunt kan het nu lokaal glad zijn. Vanochtend volgen vanuit het westen weer buien. Dan wordt het overdag een graad of acht. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB.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 De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft vannacht het Maagdenhuis bezocht... en gesproken met de UvA-studenten die het gebouw sinds gisteravond bezet houden. Rond middernacht kwam de burgemeester samen met politiechef Albersberg... om met de studenten te spreken. Bij zijn vertrek zei Van der Laan dat er een vreedzame uitzetting komt... vergelijkbaar met die van het Bungehuis. Wanneer is niet duidelijk. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor het verlengen van het steunprogramma van de EU aan de Grieken. VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ook SP zijn positief. Minister Dijsselbloem benadrukte dat de verlenging niet betekent dat de Grieken op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de beloofde hervormingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Bij de Oude Botlekbrug over de Oude Maas is al het weg- en scheepvaartverkeer stilgelegd. Aanleiding is een aanvaring vannacht. Een schip voert tegen de brug aan, waardoor die niet meer dicht gaat. Het is nog onduidelijk hoe lang het weg- en scheepvaartverkeer gestemd blijven. Voormalig president Saleh van Jemen heeft tijdens een regeerperiode met corruptiepraktijken voor tientallen miljarden aan bezittingen vergaard. VN-experts schatten de waarde tussen de 28 en 53 miljard euro. Het gaat er om vastgoed, goud, aandelen, contanten en andere waardevolle spullen. Door VN-sancties zijn alle landen ter wereld verplicht beslag te leggen op de bezittingen. Een Noord-Koreaanse rederij die op een zwarte lijst staat van de VN... heeft vrijwel alle schepen een nieuwe naam gegeven. En die schepen varen ook weer gewoon. Daarmee overtreedt de rederij de VN-sancties tegen Noord-Korea, zegt een VN-commissie die de sancties controleert. De reder kwam vorig jaar op de zwarte lijst nadat een van zijn schepen wapens aan boord bleek te hebben. Het weer van het westen uitneemt de bewolking toe en volgen buien. In het oosten zijn eerst nog opklaringen. Met temperaturen rond het vriespunt kan het nu lokaal glad zijn. Later vandaag wordt het een graad of acht. Dit was het...